Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Over vijf maanden worden de eerste resultaten verwacht van de onderzoeken naar het ongeluk met de monstertruck in Haaksbergen. Vorige maand reed een monstertruck tijdens een stunt het publiek in. Daarbij vielen drie doden en raakten tientallen mensen gewond. Nog altijd liggen vier gewonden in het ziekenhuis. Zowel de Onderzoeksraad voor Veiligheid als het OM onderzoekt het ongeluk. De Onderzoeksraad hoopt in maart met een rapport te komen. Bij de aanslag in Canada was gisteren maar één schutter, dat zegt de Canadese politie in Ottawa. Gisteren hield de politie er lang rekening mee dat er nog één of twee schutters waren. Maar volgens de politiechef is er in de hoofdstad nu geen dreiging meer. Parlementsleden komen vandaag in Ottawa bijeen... bij het oorlogsmonument waar gisteren een 24-jarige militair werd doodgeschoten. Het monument staat vlak tegenover het parlementsgebouw. Premier Harper zal waarschijnlijk later in het parlement een toespraak houden. In Nigeria zijn opnieuw tientallen vrouwen en meisjes ontvoerd, waarschijnlijk door terreurbeweging Boko Haram. De ontvoeringen zijn nog niet bevestigd door de Nigeriaanse regering, maar dorpelingen zeggen dat de meisjes zaterdag zijn meegenomen door gewapende mannen. Dat is een dag nadat de regering bekend had gemaakt een staakt het vuren te hebben gesloten met Boko Haram. De terreurbeweging heeft dat bestand niet bevestigd. Daardoor zijn nu twijfels ontstaan over de man die namens Boko Haram onderhandelde. Mogelijk was het een oplichter. Met de man is onder meer afgesproken dat de ruim 200 schoolmeisjes die in april werden ontvoerd vrij zouden komen. Dat is nog steeds niet gebeurd. Het Centraal Station van Tilburg blijft twee dagen langer dicht vanwege uitgelopen werkzaamheden. Reizigers naar onder meer Den Bosch en Breda hebben daar last van. Treinverkeer rond Tilburg ligt sinds afgelopen weekend stil om drie nieuwe tunnels voor reizigers te plaatsen. Zaterdag stortte een deel van een oud perron in. Door dat ongeluk loopt het werk wat vertraging op. Het weer bewolkt, wat motregen, soms wat zon en het is een graad of 14 en morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een vrij normale avondspits in de Randstad. Bij Amsterdam valt het nog wel mee met de drukte. Dit zijn de files van 4 kilometer en langer. De A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 5 kilometer en bij Eembrugge nog eens 5 op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-West 5 kilometer. A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht Centrum 4. A20 Rotterdam-Gouda bij Terbrechtseplein 5. A27 Utrecht-Breda bij Hagestein 5 kilometer. En bij Lexmond nog eens 4 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht na een ongeluk. Op de A28 Amersfoort-Utrecht voor knooppunt Rijnsweert 4. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor de Haringvlietbrug 5 kilometer.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 Het egoïsme als maar nummer één. Maar rijkdom doet bedriegen, de mooiste droom vervliegen. Geluk is simpel, dat geldt algemeen. Die doodgewoonste dingen, die brengen mij tot zingen ik zing van al het mooie dat ik zie. Het dagelijkse leven is mijn allermooist gegeven in harmonie, op melodie. Soms zie ik het vervagen, dat zijn mijn trieste dagen, die brengen mij dan even van een stuk. Maar meestal zijn de dingen als de vogels die mooi zingen van eindeloos geluk. wijsheid die we wensen, leeft onder alle mensen. In alle regionen, vaak onder doodgewone. De wijsheid die geluk voor ogen heeft. En iedereen voldoende kansen geeft. Om in dit kort te leven, elkaar geluk te geven. Gelukkig doen waarvoor de mensheid leeft. De doodgewoonste dingen die brengen mij tot zingen. Ik zing van al het mooie dat ik zie. Het dagelijkse leven is mijn allermooist gegeven in harmonie, op melodie. Soms zie ik het vervagen, dat zijn mijn trieste dagen, die brengen mij dan even van mijn stuk. Maar meestal zijn de dingen als de vogels die mooi zingen van eindeloos geluk. Maar meestal zijn de dingen als de vogels die mooi zingen van eindeloos geluk. cadeau voor bibliotheekleden. Een vlucht regenwulpen. Van 1 tot 30 november is het Nederland Leest. De grootste nationale leescampagne. Eén boek staat centraal en wordt gratis uitgedeeld door de bibliotheek aan alle leden vanaf 18 jaar met de aansporing om het te lezen en er met de anderen over te praten. Dit jaar lezen we allemaal Een vlucht regenwulpen van Maarten het Hart. Kom naar de bibliotheek voor jouw exemplaar. Op vertoon van je bibliotheekpas krijg je het boek gratis mee. Kom snel, want op is op. Een vlucht regenwulpen. Een boek, een vlucht regenwulpen van Maarten het Hart... is een klassieker uit 1978. Het gaat over een door de afkomst en opvoeding... tot isolement gedoemd kind wiens angsten verzacht worden door een grote opmerkingsgave en een diepe liefde voor de natuur. Een vlucht regenwulpen is een onvergetelijk verhaal uit de tijd toen Nederland nog een universum was en een dorpje de hele wereld. Met een vlucht regenwulpen brak Marten het hart door van het grote publiek. Er zijn bijna anderhalf miljoen exemplaren van verkocht en het werd in 1981 succesvol verfilmd door Ate de Jong met in de hoofdrol Jeroen Krabbe. ritme van Zandvoort. Saturday Night Fever sing-along avond op 25 oktober en de aanvang is half negen s'avonds. Zing mee met alle Saturday Night Fever liedjes tijdens de Saturday Night Fever sing-along avond. Deze avond zal geheel in het teken staan van de film Saturday Night Fever. Dat het verhaal vertelt van Tony Manero. Een probleemjongere uit Brooklyn die om zijn problemen te vergeten de plaatselijke discotheek induikt. Waar hij zich ontpopt tot de koning van de dansvloer. Ook zin om mee te zingen met alle zwingende Bee Gees liedjes? Of ben je een echte fan van de film Saturday Night Fever? Kom dan gezellig naar deze avond. Meer informatie, Café Koper, Kerkplein 6. Het telefoonnummer is 023 571 3546. Ik herhaal 571 13546. En de website is www.cafekoper.nl. multilingual business friend in and out of the red balloon.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 Na de afsluitende races van de nationale autosportseries... maken coureurs en monteurs zich gereed voor het Winter Endurance Kampioenschap 2014-2015. Het kampioenschap start op zaterdag 8 november met de Zandvoort 500. Met de Zandvoort 500 start het 14e seizoen van de Winter Endurance Kampioenschap, het WEK. Met coureurs in de jaren 90 hun race overal nog voor een aantal maanden op mochten bergen, is het WEK, het race is dus in november, januari en maart, inmiddels een must geworden voor elke coureur die ook in de winter wil racen. Veel bekende namen uit zowel de nationale kampioenschappen grijpen het winter- en kampioenschap dan ook aan als een ideale voorbereiding op het nieuwe raceseizoen van 2015. Voor het winterseizoen 2014-2015 staan drie wedstrijden op het racemenu. Na de Zandvoort 500 volgt de populaire nieuwjaarsrace en ditmaal op zaterdag 3 januari 2015. De eerste wedstrijd van het nieuwe jaar wordt wederom voor het laatste deel in de duisternis verreden. De Winter Endurance Kampioenschap sluit het winterseizoen af op zaterdag 7 maart 2015 met de Final Four. Deelname aan de spectaculaire winterserie is dit jaar mogelijk in vier divisies, waarbij de divisieindeling ongewijzigd is gebleven. Dankzij het speciale puntensysteem komen alle deelnemers, ongeacht hun divisie, in aanmerking voor de titel in de winter- en de Het is daarom wel van belang dat in alle drie de wedstrijden veel punten worden gescoord in de eigen divisies. Tijdens de Zandvoort 500 hebben alle racefans gratis toegang tot het gehele terrein. Inclusief hoofdtribune, paddocks en pitsbak. Parkeren achter het hoofdtribune is mogelijk voor 6 euro per voertuig. Where it began I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? And touching hands, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, good times. the night and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt? touching water ZFM, Westkust, weerbericht. Er is vrij veel bewolking en vooral in het noorden kan er ze nu en dan wat lichte motregen vallen. Het wordt vanmiddag een graad of 13. De zuidwestenwind is matig en neemt AC toe dan vrij krachtig. In de nacht na vrijdag verandert er maar weinig in het weerbeeld. Het blijft zwaar bewolkt en af en toe valt er motregen. De temperatuur zakt naar ongeveer 8 graden in het oosten en naar ongeveer 11 graden in het westen. De zuid, zuid tot zuidwestenwind is matig aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vrijdag, overdag is het zwaar bewolkt en is er vooral in het westen kans op motregen. In de avond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. De maximumtemperatuur ligt rond de 14 graden. De zuidelijke wind is zwak tot matig. Aan de kust en in het Waddengebied mogelijk enige tijd vrij krachtig. Zaterdag bewolkt met lichte regen of motregen. De minimumtemperatuur ligt rond de 10 graden. De maximumtemperatuur tussen de 14 en de 15 graden. Er is veel wind uit het zuiden. Zondag vrij veel bewolking. De minimumtemperatuur ligt rond de 9 graden. De maximumtemperatuur tussen de 15 en de 16 graden. Langs de stranden zwaar bewolkt.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 Vrienden van de Ganaal Zandvoort en de crew van strandpaviljoen Telessa organiseren voor de vijfde keer op rij het Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen. Garnalenpellen doen we in twee categorieën, wedstrijdpellers en amateurs. Het wedstrijdelement onder toezicht van een strenge doch rechtvaardige jury is uiteraard hoofdzaak, maar de sfeer en entourage eromheen maakt dit evenement uniek en trekt naast de deelnemers ook veel kijkers. En voor de liefhebbers onder u, van de gepelde kanalen worden heerlijk gratis hapjes geserveerd. Diverse entertainment voor de kijkers. Gratis toegang. In verband met het eerste lustrum wordt er gepeld voor een goed doel. Meer informatie, strandpaviljoen Thalessa, strandafgang Benaar, nummer 18. live entertainment bij Holland Casino met Cargo 5 op 26 oktober. De aanvang is 4 uur middags. Cargo 5 staat voor sfeer, emotie, passie, klasse, exclusiviteit en een zeer bewogen muzikale interactie van topkwaliteit tussen de heren Vincent Valuca en Duncan Bloem. Zij brengen u sfeervolle en stijlvolle entertainment... wat puur en 100% live gespeeld en gezongen wordt. Daarnaast heeft Cargo Vibes onmiskenbaar haar unieke eigen geluid... met als handelsmerk een mix van akoestische gitaar, zang percussie en diverse elektronische apparatuur... die de heren zelf een zeer muzikale bespelen en creatief inzetten. Entreevoorwaarden, minimumleeftijd 18 jaar en een geldig legitimatiebewijs. De dresscode is stijlvol en verzorgd. Meer informatie, Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7. De prijs is 5 euro per persoon, met uitzondering van de favorite cardhouders organisatie Holland Casino. En de telefoonnummer is 023 57 40 522. Ik herhaal 57 40 522. 2-2. En de website is www.hollandcasino.nl thinking back most every day child. My lady of Spain, I'll come back again to you and the sunshine. I'm gonna take can't stay here Op vrijdag 24 en zaterdag 25 oktober is het weer Hounded Castle Halloween op kasteel Keukenhof. Het wordt weer lekker griezelen. Het Hounded Castle Halloween bezorgt de bezoekers de nodige bibbers. Halloween is overkomen waaien vanuit Amerika en is inmiddels niet meer weg te denken. Meer informatie over dit evenement en over kaartverkoop kunt u vinden op www.houndedcastle.nl. Vrijdag 24 oktober houdt het Kessel is open van 5 tot 12 uur s'nachts en de intree is 16 jaar en ouder. Zaterdag 25 oktober, Halloween op Keukenhof is open van 12 tot 5, alle leeftijden. En Haunted Kessel is dan open van 5 tot 12 uur s'avonds weer. En dan is de intree weer 16 jaar en ouder. Damn! Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum. Daylight come and me want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come, Mr. Tallyman banana. Daylight come and me one go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. museumpodium. Nu even niet. 24 oktober om 8 uur s avonds. Vier mannen van middelbare leeftijd. Ze houden hun vriendschapbanden uit de studietijd in ere... door elke maand in hetzelfde restaurant en aan dezelfde tafel met elkaar te gaan dineren. Ze kennen elkaar van haven tot gort. In scherpe en geestige dialogen laten ze het wel en wee in hun leven passeren. Oud geheimen, angsten, wrangen en stevige grappen rollen over elkaar heen en dit alles voert naar een emotioneel en onverwacht slot. De entreeprijs is 10 euro, inclusief koffie en een drankje. Reserveren via museum.zandvoort.nl Meer informatie, Zandvoort Museum, Zwaluwestraat 1. En de kaarten zijn verkrijgbaar bij museum.zandvoort.nl lost De 10.000 stappen van Zandvoort op 26 oktober om 10 uur s morgens. Na het succes van vorig jaar kunnen Zandvoorters en andere geïnteresseerden ook in 2014 maandelijks gratis deelnemen aan een gezellige en sportieve wandeling in en rond Zandvoort. In het kader van Zandvoort Actief organiseerde sportief Surgers Heemstede Zandvoort, diëtistenpraktijk Pure and Simple, Fysiofit Zandvoort en huizenartsenpraktijk Koninginnenweg al eerder de 10.000 10.000 stappen van Zandvoort. Vanwege het grote succes keert deze wandeling nu maandelijks terug onder leiding van Barry Paap. De wandeling is altijd op zondag en het begint altijd om 10 uur. Er wordt ongeveer een uur gewandeld en is geschikt voor zowel beginnende als gevorderde wandelaars. Er zullen dit jaar weer diverse wandelingen plaatsvinden. De startlocatie is Anytime, de Oude Halte, behalve op 26 januari en 25 mei. Op deze dagen startte de wandeling bij Pannenkoekenhuis De Duinrand. Zandvoortselaan 130a. U doet toch ook mee? De wandeling staat in het teken van de 10.000 stappen en het is niet zomaar. Om het gezond te leven zou een volwassene dagelijks 10.000 stappen moeten zetten. Een mens zet gemiddeld 6.000 stappen per dag. De 4.000 extra stappen komen ongeveer overeen met een half uurtje stevig wandelen. Met deze wandeling worden de deelnemers gestimuleerd dagelijks voldoende te bewegen. Heeft u interesse in de, strand, in de strandwandeling en wilt u zich aanmelden? Dan kunt u contact opnemen met Zandvoort Actief. Per e-mail zandvoortactief.zandvoort.nl Of telefonisch 023 57 40 116. Ik herhaal 57 40 116. Meer informatie, anytime de Oude Halt, Vondelaan 2B.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 Een sponsoractie om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel. En het doel is dit jaar aandacht voor meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld in conflictgebieden. En Zandvoort te promoten. Zandvoort loopt in een sponsorloop van Leeuwarden naar Zandvoort, naar Haarlem en bestaat uit twee gedeeltes. Een kleine groep van 10 à 15 lopers zal in estafettevorm lopen van Leeuwarden naar Zandvoort. Een hopelijk grote groep zal vanuit Zandvoort of Overveen hardlopen naar de Grote Mart in Haarlem. Deze groep loopt 5 of ruim 10 kilometer. Als grote groep Zandvoorters zullen wij dan de Grote mart in Haarlem opkopen... om het Zandvoort te promoten en natuurlijk een grote cheque te overhandigen aan het Glazen Huis. De kosten 15 euro, inclusief een sponsor t-shirt. En dat is 21 december om 4 uur middags in het centrum van Zandvoort. Deelnemen aan deze actie is heel simpel. Schrijf je in via de inschrijfformulier voor de run van 5 of 10 kilometer. Na inschrijven ontvang je een e-mail met daarin een betaling- en donatieinstructie. Het inschrijfgeld minus de kosten voor het t-shirt worden gedoneerd. Zo draagt iedere deelnemer automatisch bij aan dit goede doel. Extra doneren mag natuurlijk altijd. Daarnaast kan iedere deelnemer zich laten sponsoren door vrienden, familie, werkgevers en dergelijke. Twijfel dus niet langer en schrijf je in. do you like your eggs in the morning?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 Eggs can be almost bliss just as long as I get my kiss. How do you like your How eggs in the morning? Like I like mine morning. with a kiss. I like mine with a kiss. Boiled or fried. I'm satisfied as, as long as, as I, get my kiss. How do you like your How toast you in like the morning? Your toast I like mine morning. with a hug. I like mine with a hug. Dark or light.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 I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice, comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality.